Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft een 34-jarige man uit Nune aangehouden als verdachte. Op de kleding van Nicky Verstappen is op zeker 17 plekken DNA van verdachte Jos B. aangetroffen. Onder meer aan de binnenkant van zijn onderbroek. Dat meldt de Telegraaf, die het NFI-rapport heeft ingezien. Het is niet duidelijk of het DNA van speeksel, huidcellen of iets anders komt... en hoe het op de kleding is gekomen. Daardoor is ook moeilijk te zeggen wat er met de jongen is gebeurd. Zelf ontkent Jos B. dat hij Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt of gedood. Deskundigen zeiden eerder al dat het zonder bekentenis moeilijk wordt om het bewijs tegen Jos B. rond te krijgen. De elfjarige Nicky werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide. De Britse politie heeft vier mensen opgepakt voor de diefstal van een kostbare tiara... ruim twee weken geleden op een landgoed in Nottinghamshire. De tiara vol diamanten was ruim 100 jaar oud en heeft een waarde van miljoenen euro's. De dieven gebruikten een kettingzaag om de kast waarin de tiara werd bewaard mee te kunnen nemen. De beveiliging kwam net te laat. De dieven namen ook een diamanten broche mee. De verdachten zijn drie mannen en een vrouw van 30 tot 46 jaar. De juwelen zijn nog altijd spoorloos. China heeft met succes een raket gelanceerd die een sonde naar de achterkant van de maan brengt. De kant die vanaf de aarde niet te zien is. Daar is nog nooit een landing geweest. Het is de bedoeling dat een rover het maanoppervlak gaat verkennen. Met de missie wil China volgens deskundigen laten zien waartoe het land in staat is.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 I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah, a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble, and now I a brush up on them, I could tell he like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell them that's a batch for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All is curry. Mm. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me, like a woman like me. I made it feel my wenst jullie allemaal fijne dagen en...